Citydijkers met het NOS Journaal. De Britse premier Sunak overlegt vandaag met Europese Commissievoorzitter von der Leyen over Noord-Ierland. Sinds de brexit moet Noord-Ierland alle goederen uit Groot-Brittannië controleren. Zodat ze daarna door naar Ierland kunnen dat bij de EU hoort. De Britten willen al een tijd met die controle stoppen... En daar zou nu bijna een nieuwe deal over rond zijn. Daarin komt er mogelijk een route voor goederen die in Noord-Ierland blijven waar dan dus geen controle voor nodig is. Spullen die wel naar Ierland moeten, worden dan nog wel gecontroleerd. Bij wraakacties van Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse dode gevallen. Zo'n 100 andere mensen raakten gewond, meldt de Israëlische kant Haaretz. Het leger was ingezet om de rellen in de stad Hawara onder controle te krijgen. De Israëlische premier Netanyahu riep op om niet het recht in eigen handen te nemen. Een paar uur na de schietpartij eerder op de dag... waarbij een Palestijn twee Israëliërs doodde... stichtte een groep kolonisten brand. Verschillende auto's en woningen werden in brand gezet. Premier Meloni van Italië heeft geschokt gereageerd... naar de dood van tientallen migranten op de Middellandse Zee. Zo'n 60 mensen kwamen om toen hun boot verging... Volgens de Italiaanse kustwacht waren er zo'n 120 mensen aan boord. De migranten, Pakistanen, Afghanen en Somaliërs waren vertrokken uit Izmir in Turkije. De aandeelhouders van grote Nederlandse bedrijven zijn vooral grote Amerikaanse vermogensbeheerders. Maar een klein deel van de directe aandeelhouders komt uit Nederland. De NOS bracht in kaart wie de aandeelhouders zijn van grote bedrijven met een Nederlandse achtergrond. Het zijn dus vooral voor vermogende particuliere beleggers...